Politievakbond ANPV vindt de bedragen niet uit te leggen aan agenten op straat. De SGP wil dat de publieke omroep geen reclames meer uitzendt voor overspel. In het NOS Radio 1-journaal pleit de partijleider Van der Staaij voor een verbod van spotjes van Second Love, een soort gelijke reclames. Van der Staaij benadrukte dat veel echtscheidingen worden veroorzaakt doordat een van de partners vreemd gaat. In het noordwesten van de Verenigde Staten is een eind gekomen aan de bezetting van een natuurpark. Eén actievoerder is doodgeschoten, acht mensen zijn gearresteerd. De bezetting in de staat Oregon heeft drie weken geduurd. Op de achtergrond speelde een jarenlange strijd in de VS over het beheer van natuurgronden. De man die in Duitsland werd gezocht omdat hij een grote hoeveelheid kunstmest had gekocht, heeft zich gemeld bij de politie. Hij wordt verhoord. Kunstmest kan worden gebruikt voor het maken van explosieven. Een medewerker van de bouwmarkt waar de man de kunstmest had gekocht vertrouwde het niet en belde de politie. Die begon een zoekactie. Uit het verhoor vandaag moet blijken wat de man met het kunstmest van plan was. Twee onderzoekers van de Wageningen Universiteit zijn onzorgvuldig geweest bij de samenstelling van een rapport over statiegeld, schrijft Trouw. Op basis van hun onderzoek concludeerde toenmalig staatssecretaris Atsma in 2012 dat het statiegeldsysteem voor kunststof drankflessen te duur was. De onderzoekers zouden overhaast te werk zijn gegaan omdat ze zich onder druk gezet voelden door de politieke aandacht. Dan nog het weer. Bewolkt en enige tijd regen. Vrij veel wind en het wordt 10 tot 12 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En het wordt morgen een graad of 8. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.